Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland zet 20 Tsjechische diplomaten het land uit. Ze krijgen een dag om het land te verlaten. Het is een reactie op de uitwijzing van 18 Russen uit Tsjechië. Volgens Pragen ze bewijs dat Rusland betrokken was... bij een ontploffing in een munitiedepot zeven jaar geleden. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Rusland reageerde woedend en noemde de uitzetting absurd. Het zou een provocatie zijn die sporen vertoont van Amerikaanse bemoeienis. Vier noordelijke provincies willen extra huizen bouwen in ruil voor betere spoorverbindingen. Vandaag presenteren Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland hun plannen in Den Haag. De vier willen in totaal 220.000 extra huizen bouwen om een bijdrage te leveren aan het woningtekort in Nederland. Als het aan het demissionaire kabinet ligt, gaat het 538-evenement in Breda komende zaterdag gewoon door. Maar dan moet de openbare orde wel te handhaven zijn. Die afweging ligt bij burgemeester De Pla. Die zegt dat hij eerst alle adviezen zorgvuldig wil afwegen... voordat hij een beslissing neemt over het Koningsdagfeest voor 10.000 man. Een petitie tegen het 538-evenement is al meer dan 300.000 keer ondertekend kabinet benadrukt dat de Field Lab evenementen geen gewone feesten zijn... maar onderzoek naar de vraag hoe grote bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden. En in Egypte zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een treinongeluk. Ook raakten bijna 100 mensen gewond. Een trein ontspoorde vlak na vertrek uit Cairo. Zeker vier wagons zijn omgeslagen. volgens een passagier ging de trein ineens harder rijden. Het weer, het koelt lokaal af tot een graad of 3. Ook kan een mistbank ontstaan. Overdag is het wisselend bewolkt met later op de dag wat buien, vooral in het zuiden.